Jobboot met het NOS Journaal. In heel Nederland, het gaat om twee Fransen die in Brussel woonden. Een van hen komt uit de wijk Molenbeek. De twee omgekomen daders zijn door Franse forensische experts geïdentificeerd. Of dat voor meer daders geldt is onduidelijk. In Molenbeek zijn in totaal zeven mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Onder hen zijn drie Fransen, van wie er in ieder geval één vrijdagavond in Parijs was. De Belgische en de Franse autoriteiten hebben samen een onderzoeksteam opgericht. Honderden Nederlanders hebben hun reisje naar Parijs geannuleerd of uitgesteld. Exacte aantallen zijn er nog niet, maar bedrijven als TUI, Stedentrips.nl en Eurolines melden dat enkele tientallen hun reis dagelijks afzeggen. Ook zijn er mensen die al in Parijs zijn en nu eerder terug willen. De verscherpte grenscontroles hebben vooralsnog niet tot problemen geleid. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe regen. Er staat een matige, aan zee stormachtige wind. Het is ongeveer 14 graden. Vanavond minder wind en vrijwel overal droog. Ook morgen bewolkt en af en toe regen met opnieuw een stevige zuidwestenwind.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 Dat was Barack Obama. Ja, wat gaan we in het eh, derde uur allemaal nog doen, eh, Albert-Jan? Uiteraard, rond de klok van half vijf is het eh, tijd voor het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Mieke. Kwart voor vijf, het op vele verzoek, het gedicht van de dag in de herhaling. Het gedicht Martin. Uiteraard krijgt u straks van ons eh, de eindstanden in de hoofdklasse heren hockey. En eh, even een tussenstand bij de wedstrijd Kampong HGC, de nummer 7 tegen de nummer 1. Kampong staat verrassend voor met 2 tegen 1. Verder, eh, we, zoals gezegd, Pit Report. We gaan vooruitkijken naar de Formule 1 van Grand Prix van Brazilië. Die om vijf uur gaat starten op het autodroom José Carlos Pace. Ja, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. dat, rolt, dat rolt zo lekker. Goed, en eh, Max eh, start daar vanaf de negende plek. Daar kan ik u alvast wel verklappen. Maar daar gaan we even vooruit kijken. En wellicht nog wat meer race nieuws. Dat allemaal tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En het zou me zomaar niks verbazen als het gedicht van de dag... zo rond eh, tien over half vijf komt. Ja, tien over half vijf, kwart vijf. Ja, ja, zo ertussen ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, dus Schakel eh, niet eh, te, te, vroeg uit. Nee, zeker niet. <laughs> Zeker niet. Niet doen.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 CFM Text TV op kanaal 45. En elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 CFM TV... En er komt binnenkort ook eh, de intocht van eh, Sinterklaas. Hè? Die gaat ja, uitgezonden worden, want de video Piet die was eh, flink actief vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Binnenkort zien op CFM TV op kanaal 40 digitaal via Ziggo. Tussen 10 en 12 elke vrijdagmorgen. Voor de rest CFM Text TV met het radiogeluid van CFM daaronder door. Hier is uit de jaren 80 Madonna. tijd hè, van deze Madonna. Met uh, onder meer de hits als uh, Like a Virgin en deze ook natuurlijk. Je de Material Girl. Het is tijd voor Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, en als ik zo naar Albert-Jan kijk, heeft hij volgens mij nieuws over Max. Ja, maar allereerst even, ja, ook eh, Max is er natuurlijk niet voorbij gegaan aan wat er in Parijs is gebeurd vrijdagavond. Want ook voor Max was het een kwestie van de knop proberen om te zetten. Vrijdagavond volgde de coureur van Scudera Toro Rosso vanuit zijn hotel in Sao Paulo... vooral via social media de dramatische gebeurtenissen in Parijs. Om een etmaal later met tegenstrijdige gevoelens plaats te nemen... in een snelle Formule 1-auto op het circuit van Interlagos... En ik heb begrepen dat voor de aanvang van de, van de race om 5 eh, uur... er één minuut stilte zal worden gehouden. Eh, hoe ging dan de kwalificatie bij Verstappen? Nou, Max Verstappen toonde zich een tevreden man... na de kwalificatie voor de grote prijs van Brazilië. De 18-jarige coureur van Toro Rosso realiseerde een tiende tijd... en mag vanaf de negende startpositie aan de race in Sao Paulo beginnen. Hé? Ja. Hoe zit dat? Nou, dat, dat, komt nog. Ik ben blij dat we de problemen van gisteren door konden dringen... tot de derde ronde van de kwalificatie op de baan... Eh, die onze auto niet echt goed ligt. Eigenlijk ging het dus niet heel erg best, al dus de Nederlanders op verstappen.nl. In de lange runs ging het gisteren eigenlijk ook niet verkeerd... dus ik verwacht dat het morgen nog iets beter gaat. We verwachten dat het droog blijft en het zal heel kort bij elkaar zitten. Veel zal afhangen van, van de strategie omdat de banden erg afbouwen, afbouwen op dit circuit, al dus verstappen. Nou, en eh, ja, de wereldkampioen is natuurlijk al bekend. Dat is Lewis Hamilton. Ook de teamprijzen eh, eh, uh, zijn vergeven. In ieder geval Mercedes wint daar met, met ruime voorsprong op Ferrari het gebeuren bij de teams. Maar Verstappen was, is nog best wel, wel spannend... want eh, eh, hij eh, wordt gevolgd door Robin Grosjean. Verstappen staat tiende in het WK-klassement... en Grosjean op de elfde. Dus Verstappen is uh, verzeild geraakt in een puntenspel. Max Verstappen moet nog twee Grand Prix goed doorstaan... om zijn eerste jaar in de Formule 1 bij de beste 10 coureurs van de WK-stand te eindigen. De jonge Limburger maakte in zijn debuutjaar een uitstekende indruk... en staat tiende met 47 punten. Eén plaats in de top 10 zou dan ook mooi eh, meegenomen zijn. De coureur van Toro Rosso voelt echter de hete adem van Romain Grosjean... uit de Lotus nummertje 45... en Nico Huckelberg Force India 44, in zijn nek. Waar Verstappen eerder al liet weten dat het circuit van Interlagos... bij zijn favoriete beproevingen zit... zijn ook Grosjean en Hulkenberg fan van de raceklassieker in Sao Paulo. Dus wat dat betreft wordt het nog wel een spannende race. En hoe ziet dan de startgrid eruit om vijf uur? Nou, uiteraard van Pol. Ja, de Mercedes zijn weer beide vooraan. De pol is voor Nico Rosberg, gevolgd door Lewis Hamilton en op drie Vettel. Die, die ereschafot, eh, deze verdeling hebben we al vaker meegemaakt in dit seizoen. En vier toch weer verrassend, Kimi Raikkonen. Hij heeft toch een moeilijk oh seizoen bij Ferrari. Maar hij staat nu momenteel vierde. Zoals gezegd, eh, Max Verstappen start op de negende plek... en zijn, zijn teamgenoot op 10. Dat komt omdat eh, er een motor is vervangen bij degene die officieel dus het eh, negende, ja, negende was geworden. Dus die moest tien plaatsen terug. En daardoor schoof Verstappen van de tiende naar de negende plek door. Goed, dus uh, Oppol om 5 uur. Nico Rosberg, gevolgd door Lewis Hamilton. Derde plek, Sebastian Vettel. Vier, Kimi Räikkönen. De race vangt aan op 5 uur Nederlandse tijd vanmiddag. Direct na deze uitzending van Zandvoort op zondag. Nou, we hebben Elton John als gedraaid. Nou, hij heeft ook nog eens een keertje, lang geleden hoor, heel lang geleden... met Kiki D in plaat gemaakt. Hier is Don't Come Breaking My Hearts. exhausted. van Clean Bandit. Dat was Radar B. Ja, we hebben nog een, uh, wat sportnieuws voor je zo bij Salford op zondag. Ja, en de eindstanden uh, van de vandaag verspeelde wedstrijden in de hoofdklasse heren. En dan werd over hockey. SCAC tegen eh, Rotterdam 1 tegen 1. Pinoquet ontving Hurley 3 tegen 3. Oranje-zwart tegen Bloemendaal 2 tegen 1. Scharweide tegen Den Bosch 0 tegen 1. Amsterdam, Voordaan, het lijkt wel handbal, 12-1. En last but not least, een verrassende overwinning van eh, Kampong op de koploper HGC. Kampong 2, HGC 1. Dat brengt de stand het volgende. HGC was koploper, maar is nu ingehaald door Amsterdam.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 It's written in our stories, written on the walls. This is our call. Vanuit een inmiddels schemerig Zandvoort is dit CFM met het dier van de week. En het dier van de week luistert naar de naam Mieke. Mieke is een zogenaamde langzitter. Ze zit inmiddels al meer dan twee jaar in het asiel... en wil nu toch echt wel eens een keer een eigen mandje vinden. Toen ze net in het asiel kwam was ze een pittige dame... die niet zo snel vrienden maakte. Nu is ze wat langer in het asiel... en eh, nu ze naar nou wat langer zit en ook al wat ouder is geworden... is ze helemaal omgeslagen en vindt ze aandacht en aaien stiekem wel heel erg leuk. Mieke kan het niet zo goed vinden met soortgenootjes... en dus op zoek naar een huis voor haar alleen. Een tuin staat op haar verlanglijstje... want ze vindt het namelijk heerlijk om buiten in het zonnetje te liggen. Gunt u Mieke ook een eigen mandje? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Want Mieke verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland... Keesomstraat 5... Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Mieke verdient eindelijk een eigen mandje. En zo is dat, Albert-Jan. Ja, een eh, slechte boodschap voor Mieke. Dat zonnetje, daar kan ze nog even op <laughs> wachten. Even wachten ja. ja. voorlopig komt er even geen zon meer in Zalvoort. Maar qua temperatuur mogen we zeker niet klagen. Hier is het toontje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te ontzettend. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik heb gedanst zonder te bewegen. Met een gemak zoals je zelden ziet. Misschien kom ik je morgen tegen. Misschien is het wel beter van niet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst. Ja, dat was eh, toen de tijd helemaal in, hè? Gewoon een hele lange plaat maken. Ze noemden het een 12-inch. Eh, Ditmaal van Sharon Brown en I Specialized in Love. Het is 10 minuten over half vijf. Daar gaat hij aankomen. Het gedicht van deze week. En het gedicht heet Martin. Martin. Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij en ik. Dit biertje is niet het laatste die ik leeg. Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk dat je het wel herkent. We nemen nog een biertje, vriend die jij er bent. We nemen er nog één op mijn leven. Kun jij maar dat biertje even aangeven? Ik weet hoe het werkt. Vraag nog een keer een plaatje aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar blues, voordat het licht aangaat. Ik zou je zoveel willen vertellen. Maar dat past niet in dit rijm, dat blijft geheim. We nemen er nog eentje op mijn leven. En eh, Martin, kan je mij dat biertje nog even aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt dat mijn gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Mijn, mijn problemen interesseren jou toch geen bied. We nemen er nog eentje op mijn leven. En uh, Martin, kan je mij nog even dat biertje aangeven? Zo gaat dat nou. Ik weet het, Martin. Je wil sluiten. Bedankt voor het gastheerschap. Ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn problemen houd ik jou niet voor. Mijn, mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij en niet voor in het café. We nemen er nog één. Hopelijk blijf ik zo naar huis toch nog op de been. Beste Van Galen, jij spreekt ook alle talen. Wel een heel mooi gedicht van de week hoor, dit eh, Albert-Jan. Ja, dit wordt het gedicht van het jaar. Het gedicht van het jaar, hè? dat denk ik ook. Jawel. Je hoort het gedicht Martin bij CFM. Nou ja, wil je hem nog een keer uh, na, luisteren? Dat kan eh, op dinsdagmorgen, hè? zo rond kwart voor elf. Ja, zegt dat goed? Ja, het ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het zit er alweer op voor ons. Ja, wij, wij, wij, hebben nog afspraak, hè? Ja, inderdaad. Tijd, tijd vliegt voorbij. We gaan nog even een paar lekkere non-stop platen draaien tot het nieuws. En eh, volgende week zijn we er gewoon weer. Eh, zo is het, volgende week weer. Sinterklaas is in Zandvoort veilig aangekomen.